toen vijf Noord-Koreaanse drones de grens overkwamen. Eén daarvan bereikte Seoul, ongeveer 50 kilometer van de grens. Het lukte het Zuid-Koreaanse leger niet om de drones uit de lucht te schieten. Ondanks internationale sancties heeft Noord-Korea dit jaar al circa 70 ballistische raketten gelanceerd, waaronder ook een intercontinentale, die volgens Pyongyang het Amerikaanse vasteland kan bereiken. De Amerikaanse politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op vier studenten in de staat Idaho vorige maand. De man van 28 werd in Pennsylvania opgepakt. De studenten werden eind november in hun slaap doodgestoken in de plaats Moskou in Idaho. Volgens justitie brak de verdachte bij hen in met het doel een moord te plegen. Hij blijkt zelf te studeren aan de faculteit strafrecht en criminologie... op een universiteit een paar kilometer verderop. De moord trok veel aandacht, onder meer omdat het motief onduidelijk is. Daarover werd op sociale media veel gespeculeerd. Voetballer Cristiano Ronaldo gaat naar Saoedi-Arabië. Hij heeft een contract voor vijf jaar getekend bij de Saoedische koploper Al Nasser. Ronaldo zou daar zo'n 70 miljoen euro per jaar gaan verdienen. De 37-jarige Portugees forceerde in november een breuk bij Manchester United, waar hij niet meer in de basis speelde. In een interview zei hij dat hij zich door de club verraden voelde en dat trainer Erik ten Hag hem probeerde te provoceren. Het weer. Op veel plaatsen regent het. De temperatuur stijgt vannacht naar een graad of 14. Daarna een recordzachte oudejaarsdag. Lokaal kan het 17 of 18 graden worden. Vooral in het noorden blijft het wel lang regenen. En er staat veel wind. Met de jaarwisseling waait het ook flink. Maar dan is het wel op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.